12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Britse minister van Werkgelegenheid en Pensioenen, Amber Rudd... stapt op uit onvrede met de koers van premier Johnson. Ook verlaat de fractie van de conservatieven in het Lagerhuis... zo schrijft ze in een brief aan hem. Ze gaat verder als onafhankelijke parlementariër. Rudd vindt het onacceptabel dat Johnson 21 partijgenoten uit de fractie heeft gezet. Die steunden de oppositie om het voor Johnson onmogelijk te maken... de Europese Unie zonder deal te verlaten. Rudd spreekt in de brief van politiek vandalisme... en noemt de gang van zaken een aanval op het fatsoen en de democratie. In de Oostenrijkse Alpen zijn in een dagtijd drie Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om twee mannen van 50 en één van 60. Ze stierven bij verschillende incidenten in Tirol, melden de autoriteiten. Door slechte weersomstandigheden kostte het de reddingsdiensten veel moeite om bij de slachtoffers te komen. Op het filmfestival van Venetië heeft de film Joker van Todd Phillips de Gouden Leeuw gewonnen. De film gaat over het leven van de Joker, de geduchte tegenstander van Batman. Het militaire drama An Officer and a Spy van regisseur Roman Polanski... over de Dreyfus-affaire kreeg de grote juryprijs. Zijn vrouw nam de prijs in ontvangst. Omdat Polanski niet naar Italië wilde komen... uit angst om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten... vanwege een misbruikzaak. In Noorwegen zijn in korte tijd zeker twintig honden plotseling doodgegaan. Nog eens tientallen dieren zijn ziek, maar onduidelijk is welke ziekte ze hebben. Een aantal symptomen kwam voor bij alle honden, zoals braken, bloederige diarree en een uiterst agressief ziekteverloop. Alle dieren stierven binnen 24 uur nadat ze ziek waren geworden. Er zijn geen aanwijzingen dat de honden zijn vergiftigd. Het weer. De buiigheid neemt vooral in het binnenland af.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 Yo, what up? This is Sean Giles, and you're rocking with me for one hour on Musical Freedom Radio on Sirius XM's BPM. E Radio on SiriusXM's BPM. Talk about Hey, this is Tiesto, and today's guest on Musical Freedom Radio is Cheyenne Giles. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. Recognize a real dog when you see one. Sipping on booze in the house of blue. Walk in, kill the room. So sick, take a through. Spice girl, in the coop. So sick, take a through. Walk in, kill the room. So sick, Sirius XM's BPM. BPM. And you're listening to a special guest mix from Cheyenne Giles. one. I'm so hot, I'm so hot, I'm so hot. Yo, I can't lie, blah blah blah blah blah lie.